vanwege de problemen op het spoor door het winterweer... Door de kou sneeuw aan het begin en het eind van het jaar vielen veel treinen uit of reden niet op tijd. Daardoor heeft het spoorbedrijf de jaardoelstellingen niet gehaald. NS-topman Meerstad had al aangegeven dat hij een eventuele bonus aan een goed doel zou schenken. Vorig jaar doneerde hij zijn bonus van 70.000 euro aan het noodfonds voor Haiti. De Nederlandse spoorwegen maakten vanmorgen de jaarcijfers bekend. De netto-winst steeg met ruim 28% naar 149 miljoen euro. Ook nam het aantal reizigerskilometers licht toe. Demonstranten tegen het regime van de Libische leider Gaddafi zijn in vier steden de straat op gegaan. Tegenstanders van Gaddafi hebben vandaag uitgeroepen tot dag van woede. Hoeveel mensen protesteren en hoe het eraan toe gaat is onduidelijk. Er komt maar weinig informatie naar buiten. Een website, die is gelieerd aan de oppositie, meldt dat er tijdens de betogingen ongeregeldheden zijn uitgebroken. Gisteren traden Libische ordentroepen al hard op, er zou met scherp zijn geschoten en berichten over het aantal doden lopen uiteen. Intussen wordt er in de hoofdstad Tripoli ook gedemonstreerd door aanhangers van Gaddafi. Hans Biesheuvel wordt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie MKB Nederland. Hij is voorgedragen als opvolger van Loek Hermans, die fractievoorzitter is geworden van de VVD in de Eerste Kamer. Biesheuvel is volgens het hoofdbestuur van MKB Nederland een ondernemer puur sang. Hij heeft een bedrijf opgericht dat investeert in diverse ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Ook is hij directeur van een toeleveringsbedrijf voor de doe het zelf-markt. De dagelijkse leiding draagt hij over als hij op 1 juni MKB-voorzitter wordt. dan het weer vrij zonnig bij maxima tussen 4 graden in Groningen en 8 graden in Limburg.